vol liefde van ziel van kind. per schot om dit vloek verkoop ik mijn zin. Op keel doorzitten. de morgen wieten. Het is de club waar ik mijn naar heb verbaan. Het is hier simpel met vlag en wimpel. Die zong zijn beerschot, de beste ploeg van land. Beerschot, kom aan. Beerschot, kom aan. Dat is ons clubverkend in Afrikaan. Beerschot, kom aan. Ach, heren, is voetbal, is spelen verplukking of paar plan. Dan is hier een ploeg maar rond te beveilen. Het is bij Beerschot waar je moet zijn. Beerschot, kom op. Beerschot, kom op. Dat is ons splitter, kan niemand niet om. Beerschot, kom op. Een supporter zijn masken of jongen Goffer, beerskotter, dik en dun. En naast matjes dan werd er gezongen van de stompletsen en de tribune.